dat het gaat om een 24-jarige Afghaanse asielzoeker. Die zou eerder bij de politie zijn opgevallen... vanwege het bezit van verdovende middelen en winkeldiefstal. Niet vanwege andere eh, ehm, problemen. De man die zou met zijn auto achter de demonstratie hebben gereden... en op het laatste moment zijn opgetrokken... en voorbij de politieauto's zijn versneld. En tegelijkertijd heeft de politie nog niets over zijn motivatie gezegd. En die benadrukt dat het onderzoek nog loopt. De president van de deelstaat staat Beieren eh, zegt wel dat hij denkt dat het gaat om een aanslag. Het gebeurt allemaal tien dagen voor de parlementsverkiezingen in Duitsland. Migratie is daarin een belangrijk thema. Komende zaterdag komen er volgens de afspraak weer gijzelaars vrij uit Gaza. Dat maakt terreurorganisatie Hamas bekend. Afgelopen week zetten ze de vrijlating stop omdat Israël zich niet aan het bestand hield. Maar daardoor kwam het staakt het vuren in gevaar, zegt buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Nou, Hamas zegt vandaag we willen helemaal niet dat de deal klapt. Eh, dus wij gaan toch die eh, gijzelaars vrij laten op zaterdag. Zoals ook eerder is afgesproken. En de Israëlische regering heeft daar ook weer op gereageerd. En die zegt als die gijzelaars vrijkomen dan gaat de wapenstilstand door. Dus dan houdt het bestand gewoon in deze vorm gaat het door. En ze hebben ook toegezegd dat er uiteindelijk meer hulpgoederen Gaza in kunnen. Het staakt het vuur in Gaza blijft wel wankel. Over de volgende stap naar een eind aan de oorlog moet eigenlijk al gepraat worden. Maar die onderhandelingen zijn nog altijd niet begonnen. En het parcours van de Marathon van Rotterdam wordt aangepast. De enige keerlus verdwijnt uit het parcours en het aantal bochten wordt verminderd. En dus kunnen de echt snelle lopers, zoals Anne Luiten... die tijdens de Spelen van Parijs nog 50ste werd op de marathon, nog sneller lopen. Als topatleet, ik wil gewoon het allersnelste parcours dat er is. En Rotterdam is al hartstikke snel. Maar met die lust eruit is hij nog sneller. Dus ik ben groot fan. Door de aanpassingen kunnen ook meer mensen de marathon lopen. Het moeten er uiteindelijk 30.000 worden. Het weer, de zon laat zich af en toe even zien.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 C'est juste une pause, un répit après les dangers. Mais quand si jamais love it had so many empty spaces. I'm sharing a memory now. I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is home.